7 uur. Het Holtkamp met het NOS Robert M. heeft in een brief excuses aangeboden aan de ouders van zijn slachtoffers. M is tot bijna 19 jaar cel en tbs veroordeeld... voor het misbruiken van 67 jonge kinderen in Amsterdam. Ruim een jaar geleden wist hij een met de hand geschreven brief te laten bezorgen bij Richard Korver, de advocaat van een groot aantal slachtoffers. Dat schrijft de Volkskrant. In de brief schrijft Robert M. dat hij spijt heeft. Hij biedt de ouders een gesprek met hem aan. Maar volgens Korver wil geen enkele ouder dat. Hem mag alleen met zijn advocaat communiceren. Hij heeft ook post weten te sturen naar de Volkskrant. Verslaggevers van de krant konden daarna ongehinderd met hem bellen. Ze hebben ook een ontmoeting met Robert M. in de gevangenis in Vught gehad... zonder dat justitie daarvan wist. De politie van New York gaat op zoek naar bewijsmateriaal tegen filmproducent Harvey Weinstein, die het middelpunt is van de seksschandaal. Aanleiding is de beschuldiging door een actrice van verkrachting in haar eigen appartement. Ze heeft zich vorige week bij de politie gemeld. Die zegt dat haar beschuldiging geloofwaardig is en dat er bewijs moet worden gevonden. Ook zegt de politie dat Weinstein zou zijn opgepakt als hij nu in New York was. Justitie is een onderzoek begonnen naar het schuren van treinen in Tilburg... waar verf op zat met het schadelijke chroom 6. Honderden mensen hebben die treinen tussen 2004 en 2011 geschuurd als reïntegratieproject. De gemeente en onderhoudsbedrijf Nettrain zijn daar volgens onderzoek van het Brabants Dagblad nalatig bij geweest. De mensen werden niet goed beschermd tegen de kankerverwekkende stof, zo waren er te weinig stofmaskers.